Er zijn vorig jaar veel meer landbouwproducten geëxporteerd dan een jaar eerder... blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zuivel en eieren werden het meest naar het buitenland gestuurd. Daarna komen vlees en bloemen. De producten gaan het vaak naar Duitsland. België, Frankrijk en Polen halen hun spullen ook vaak bij ons. Bedrijven die van de wet moeten besparen op energie... krijgen van de overheid vaak onbedoeld cadeautjes, schrijft Trouw. Het gaat om subsidies die bestaan om mensen vrijwillig te laten verduurzamen. Maar de bedrijven die het geld krijgen zijn verplicht om groener te worden. Volgens de Algemene Rekenkamer gaat het om ruim 107.000 bedrijven... die dat geld hebben gekregen. Een standbeeld bij Rotterdam Centraal is vorige week racistisch beklad. De volledige gemeenteraad is daar boos over en heeft aangifte gedaan, schrijft de Telegraaf. Bij het beeld van een vrouw op sneakers werd de tekst De luie neger gevonden. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam was direct na de ontdekking woedend. Er is nog niemand aangehouden voor de racistische tekst. Er zijn volgende maand audities voor een reboot van de tv-serie Baywatch. Iedereen kan meedoen, ook mensen die nog nooit hebben geacteerd. De audities zijn in Los Angeles. Er wordt gezocht naar mensen voor vaste rollen, maar ook naar figuranten. De opnames van Baywatch beginnen in maart. De serie moet volgend jaar op tv komen. De originele reeks liep van 1989 tot 2001. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land, maar koud is het niet. Vanmiddag laat de zon zich af en toe zien en het blijft droog.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 how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. Mama, do so, I could use some. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble.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 Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd Sounds. in my head, you cringe. I'm stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you? Sing on to bits. Will you survive? You must survive.